Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De laatste pogingen om de executie van Troy Davis in de Amerikaanse staat Georgia uit te stellen hebben geen succes gehad. Het Hoge Rechtshof in Georgia en het Federale Hof in Washington hebben de terechtstelling niet opgeschort. Davis is veroordeeld voor de moord op een agent in 1989. Op het moment dat de gevangenis de terechtstelling wilde uitvoeren... werd de procedure enkele uren stilgelegd in afwachting van de beslissing van het Hoge Rechtshof. Over de schuld van Davis zijn veel twijfels. Hij ontkent zelf dat hij de agent heeft vermoord. Ook zeggen verschillende getuigen dat ze een vals getuigenis tegen hem aflegden onder druk van de politie. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van zeven Italiaanse banken verlaagd. De lagere rating heeft te maken met de verslechterde financiële situatie in Italië en het hoge schuldenrisico. Van nog eens acht andere banken is gezegd dat hun stabiliteit in de toekomst risico loopt. Eerder deze week verlaagde Standard Poor's de kredietwaardigheid van Italië vanwege de grote overheidstekorten. Het optreden van PVV-leider Wilders heeft gisteren, op de eerste dag van de algemene beschouwingen, veel losgemaakt in de Tweede Kamer. Wilders sprak in harde bewoordingen en karakteriseringen over onder meer de islam en over andere Kamerleden. Zo noemde hij PvdA-leider Cohen een bedrijfspoedel en een schoothondje. Vanuit de oppositie en vanuit de regeringspartijen kwam kritiek op zijn staalgebruik. Het wordt gezien als respectloos en niet inhoudelijk. Vicepremier Verhagen zei, als het bedoeld was als humor... heeft hij de plank flink misgeslagen. Ook de VVD nam afstand van Wilders, maar fractievoorzitter Blok vindt wel... dat de oppositie Wilders in de kaart speelt... door zo op zijn taalgebruik in te gaan. Gisteren kwamen de fractievoorzitters van alle partijen aan het woord over de regeringsplannen. De regeringspartijen vinden dat premier Rutte goed financieel beleid voert. De meeste oppositiepartijen zijn het niet eens met veel bezuinigingen. Vandaag antwoordt premier Rutte. Het weer vannacht wisselend bewolkt met wat regen of motregen.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 De echte ochtend die begint pas zo vijf voor half acht... want dan komt de zon officieel op, maar zover is het nog niet. Meet Me in the Morning, Bob Dylan die het zong. Hij nam het in 75 op voor zijn vijftiende studio-LP... onder de titel Blood on the Tracks. En twee jaar geleden, toen ben je dit liedje misschien ook tegengekomen... in de bioscoop, als je toen bent wezen kijken naar de film Away We Go. Goedemorgen allemaal, dit wordt tot zes uur. De nacht ging het anders het laatste uur van dit programma... waarin nog een eh, cd te verdienen valt. Een cd kan je winnen, namelijk de meest recente cd van John Hyatt. Het album dat heet Dirty Jeans en Mudside Hymns. En ik heb weer een hele interessante vraag die... Eh, mag beantwoorden voor het winnen van deze cd van John Hart En Roosbeef, die hebben we ook nog live. Die was namelijk vorige week te gast in Met het oog op je morgen. Zong daar twee liedjes. Een van die liederen, die laten we nog eens een keer horen. Maar eerst een liedje uit de hitparade van dit moment. Emily Sandy, die het gaat zingen. Uit Schotland komt ze en ze zingt Heaven. deze week en de nog komende dagen. De Jayhawks hebben namelijk een nieuwe cd gemaakt. Ben dus al eh, heel lang bij elkaar. Vanaf 1985 een nieuwe cd hebben ze gemaakt onder de titel Mockingbird. En het is de Radio 1 cd van deze week. En ik liet je nog eens een keer luisteren naar Two Angels van die Jayhawks. Ah, trouwens, deze cd die kan je ook winnen. Niet via De Nacht Ging Het Anders, maar dan moet je gaan naar eh, de site van Radio 1. www.radio1.nl vooral dat .nl erachter zetten, anders kom je bij een buitenlands station eh, terecht. En nou ja, dan, eh, dan zie je daar op een gegeven moment wel eh, Radio 1 CD... en hoe je die CD kan winnen van de Jayhawks dus. De vorige keer toen had ik een vraag met betrekking tot de schoonmoeder van Nick Lowe. Je hoort haar zo zingen, samen met haar man, Johnny Cash. Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak, but always strong protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I'll only let you down. You say you're looking for someone who'll promise never to part. Someone to close his eyes for you someone to close his heart, someone to die for you and more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for. You say you're looking for someone to pick you up each time you fall. Together flowers constantly and to come each time you call. And we'll love you for your life and nothing more, but it ain't Johnny Cash en eh, June Carter, It Ain't Me Baby 1966. Want vorige week toen eh, stelde ik een vraag. Want toen kon je namelijk een eh, cd winnen van Nick Lowe, een cd. De nieuwe cd van Nick Lowe. The Old Magic. En de vraag die ik toen stelde, dat was de schoonmoeder van Nick Lowe. Met wie was zij getrouwd aan het eind van haar leven? Nou, een beetje gecompliceerde vraag. Want hoe zit het in elkaar? Nou, die schoonmoeder is inderdaad June Carter. En Nick Lodi is getrouwd met Carleen Carter. Alleen die Carleen Carter die komt uit het eerste huwelijk van June Carter. En later is Johnny Cash dus... Eh, <laughs> heeft hij June Carter ontmoet toen Carleen er al lang was. Dus Nick Lodi is dan niet weer officieel de schoonvader. Eh, een soort stiefschoonvader. In ieder geval er zijn een aantal uh, goede oplossingen binnengekomen. Johnny Cash was in ieder geval het juiste antwoord eh, wat ik wilde hebben. En degene die uiteindelijk die cd van eh, Nick Lowe gewonnen heeft... die Old Magic, dat is Bas de Bats en die woont in Bennebroek. De cd is wellicht al gearriveerd onderhand... en misschien is hij al in de cd-speler gestopt. Nick Lowe, ik had het al over hem. Ik had het over die Old Magic, dat album van hem. You don't know mad from sad. You don't know explaining from complaining. You don't know next who you'll be blaming, and you don't know me at all. The ones you're closest to should be those really knowing you. But you haven't got a clue, even though you say you do. You think you've got me figured out know without a doubt just who I am and what I'm all about. But you don't know mad from sad. You don't know explaining from complaining. You don't know next who you'll be blaming, and you don't know me at all. You've got me pigeonholed, catalogued, and bought and sold but truth be told, I don't quite fit your mold. But there's many sides and angles that you haven't seen. And since you haven't looked, you don't know what I mean. If somebody's being open, then it's moping. You don't know squawking from just plain talking. You don't even know it's your way you're walking, and you don't know me at all. to me, and yet has failed to see. Never really loved, don't you agree? If they did, they'd show that they don't know about myself instead of shoving me upon some dusty shelf. But you don't know mad from sad, you don't know splaining from complaining, you don't know next who you'll be blaming, and you don't know me at all. If somebody's being open and you call it moping, you don't know squawking from just plain talking. You don't even know it's your way you're walking, and you don't know me at all. No, you don't know Zo heet het ook. You Don't Know Me At All. Je hoorde de stem van Nick Lowe. En het liedje is te vinden op zijn meest recente cd, The Old Magic. Onlangs ook nog een Radio 1 cd hier op eh, deze zender. John Hyatt, eh, dat was een aantal weken geleden, een klein maandje geleden... ook hier een Radio 1 cd van deze week. En dan heb ik het over het album Dirty Jeans and Mudside Hymns. En die cd die kan je winnen, dan... Eh, maar niet zomaar, dan moet je wel eh, het antwoord weten op de volgende vraag. Nou, het zijn eigenlijk vier vragen die ik eh, je ga stellen. John Hyde heeft namelijk eh, één keer in de Nederlandse top 40 gestaan. Ik wil van je weten, wanneer heeft hij in de top 40 gestaan? Hoe hoog heeft hij in die top 40 gestaan? Hoeveel weken heeft hij in de top 40 gestaan? En met welk nummer? <laughs> ja, <laughs> eh, het is niet eh, de moeilijkste vraag, maar met al die details. Nogmaals, wanneer stond John Hyatt in de top 40? Hoe hoog stond hij in de top 40? Hoeveel weken? En met welk nummer? Nou, als je dat allemaal weet, dan kan je Dirty Jeans en Mudside Hymns eh, van hem winnen. En stuur je antwoord naar het mailadres van De Nacht Ging Anders. En daar kan je terechtkomen via www.vara.nl. En als je dat album hebt, dan kan je genieten van dit moois wat erop staat. Adios to California, John Hyatt. Smoky room and a thin blue light. Her arms were pale as white, trying to outlast living in the canyon Hang down Hannah and whiskey gin. Dirty jeans and mudslide hymns. it all began with some. So adios to California. Nothing And reading Twain. How much longer can my brain set itself on fire? You said that's it for me. Have a little faith, it might set you free. But your faith's no good, you see, for me and my desire. So adios to California. nothing to do but turn around. I always thought there's someone coming for. just that long. I never knew you were so strong. I guess I never will. vele aantrekkelijke nummers van het album Dirty Jeans en Mudside Hymns van John Hyatt. John Hyatt die één keer in zijn eh, carrière eh, in de Nederlandse top 40 heeft gestaan. En je kan die cd van John Hyatt winnen, die nieuwe cd van hem... als je het antwoord weet op de vragen wanneer stond hij in die Nederlandse top 40. Hoe hoog stond hij toen en hoeveel weken en met welk nummer? Nou, als je dat allemaal weet en je stuurt je oplossing naar eh, het e-mailadres van de nacht Anders... dan eh, kan je in het bezit komen van Dirty Jeans en Mudside hems. En je kan komen bij het e-mailadres via www.vara.nl. Vorige week, vorige week donderdagavond, laat op Radio 1 met het oog op morgen. Daar was toen te gast Roosbeef en ze zong In het Bos. iets op of iets af te bouwen. In het bos, in het bos waar de vogels ons vergeven. We ademen in, we ademen uit en snakken naar het leven. moeten raken. We lopen vooruit, we lopen vooruit, maar niet te ver op de zaken. In het bos, in het bos waar je moeilijk iemand kan bereiken. We zijn op zoek naar een of de recht Blijf daarom goed naar de grond kijken. is dat. Uh, vorige week was dat in met het, met het oog op morgen levende muziek. Roesbeef die zong in het bos. Een nummer dat je ook tegenkomt op de eh, jongste cd, omdat ik het wil. Roosbeef was dat dus. We zijn toegekomen. Hier in De Nacht klinkt anders. Eh, de varen op Radio 1 aan ons eh, Minage à Trois. Drie Franse platen, drie liedjes gezongen in de Franse taal. En deze keer staat Parijs centraal. Dankzij Jacques Dutron en Vanessa Paradis. Maar ik neem je eerst mee naar de jaren 40. De stem van Jacqueline François. La scène est aventureuse de Châtillon à Mairie. Et son humeur voyageuse flâne à travers le pays. Elle se fait langoureuse de Juvisy a choisi pour aborder l'amoureuse l'amoureux qu'elle a choisi. Elle roucoule, coule. coule dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, roule autour de ses quais fleuris. Elle chante, chante, chante, chante, chante le jour et la nuit, car la Seine est une amante et son amant c'est Paris. Elle traîne d'île en île, caressant le vieux Paris. Elle ouvre ses bras de cils au sourire du roi Henri, indifférente aux idylles de la mairie de Paris. Elle court vers les idylles des amants des Tuileries. du pont neuf jusqu'à Passy. Elle est saoule, saoule, saoule au souvenir de Bercy. Elle chante, chante, chante, chante, chante le jour et la nuit. Si ça marche les zigzagante, c'est qu'elle est grise à Paris mais la scène est paresseuse. En passant près de Neuilly, ah comme elle est malheureuse de quitter son bel ami. Dans une étreinte amoureuse, elle enlace encore Paris pour lui laisser généreuse une boucle à Saint-Denis coule, coule, coule, sa complainte dans la nuit. Elle roule, roule, roule, vers la mer où tout finit.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 Dat voorkomt in een film die nog een première moet gaan in Frankrijk. Dat zal gebeuren op 12 oktober aanstaande. De film heet Un monstre à Paris. Het is een animatiefilm en Vanessa Paradis die zingt daar in het liedje La Seine. La Seine was ook de titel van het chanson dat Jacqueline François zong. Alleen haar chanson die dateert al van 1948. Zo oud was dat dan alweer. En dat kon je er ook wel aan horen. Aan de opnametechniek van wel eer. Goed, ik ben toegekomen aan eh, wat televisietips voor eh, de komende dagen. Allereerst, en daar had ik het al eerder over... Eh, is er die documentaire, of die documentaire... Dat, die reportage over de Rolling Stones in andere tijden. Ik heb er al heel, heel eerder vroeger in de nacht melding van gemaakt. zaterdag om tien voor half tien... En in de herhaling zondag om tien over half acht... kan je kijken naar de Rolling Stones en andere tijden. En hierin kan je zien naar materiaal dat nooit eerder is uitgezonden. Want wat was het geval in 1964? Naast de zeezender Radio Veronica was er ook het toenmalige Remeiland. En bij dat Remeiland... Uh was ene Carla Wildschut eh, werkzaam en die ging een reportage maken. Die ging de Rolling Stones interviewen voorafgaand aan het optreden wat ze hadden in het uh, Alleen de directie van, eh, radio van TV Noordzee, want zo heette dat eh, toen... die hadden besloten om dat maar niet uit te zenden... want het was allemaal te, te, ruig en te ruw voor de, de kijkertjes van TV Noordzee. Dus dat materiaal is toen nooit uitgezonden, maar andere tijden... Het geschiedenisprogramma op de televisie van VPRO en NTA... die hebben dat eh, materiaal alsnog kunnen achterhalen. En dat gaat dan aanstaande zaterdagavond in première op Nederland 2. Dat optreden van de Rolling Stones in het Koerhuis in Scheveningen. Er zijn beelden van, maar nog meer beelden dus aanstaande zaterdag in andere tijden. Kijken dus, zeker als je een Stones-fan bent. Verder dit weekend ook uitgebreid aandacht voor eh, het album Nevermind van Nirvana... dat 20 jaar geleden uitkwam er is een hoop om te doen. Er is een speciale eh, versie van die cd uitgekomen. Maar de televisie besteedt er ook aandacht aan. Onder andere vanavond op het Belgische Canvas, kwart over elf... Eh, een aflevering van Classic Albums... waarin de totstandkoming van dat album wordt toegelicht... aan de hand van eh, diverse interviews en aansluitend daarop... het optreden van Nirvana op het Reading Festival in 1991... Diezelfde documentaire, Classic Albums van Nirvana... wordt aanstaande zaterdag om 11 uur ook uitgezonden op de VPRO Nederland 3. En die hebben aansluitend daarop ook wel een heel bijzonder optreden... van Nirvana in ons eigen paradiso. Dus Nirvana-fans, je kan alle kanten op. Eh, vanavond bij Canvas of anders eh, zaterdagavond op Nederland 3... bij de VPRO vanaf 11 uur. Nirvana, Nevermind. Hier is een trek uit dat album. Polly. wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me have a seat? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help? Please myself. Nirvana Radio 1 op de vroege ochtend. Dat kan, want ze hebben ook eh, mooie rustige nummers gemaakt zoals dit Polly. En ook dat is te vinden op uh, Nevermind, dat legendarische album... dat komend we komende week, komend weekend uitgebreid eh, aandacht krijgt op de televisie. Vanavond dus op Canvas en zaterdagavond op Nederland 3. Dan de verjaardagen van vandaag. Er zijn we een aantal interessante mensen jarig. David Coverdale bijvoorbeeld, de Britse rockzanger... die hij viert zijn verjaardag en verder Orlo Sunke, de filmregisseur. Jonette Napolitano, de zangeres van de band Concrete Blonde. En Andrea Bocelli, ook jarig. Joan Jett, jarig. Jort Kelder, tv-presentator en hoofdredacteur van Quote, ook hij is jarig. En ook Nick Cave. up in the morning, it's on the Thames, and little white clouds like a gambling lambs. And I am a breathless over you, and the red-breasted robin beats his wings, his throat it trembles when he sings, for he is helpless before you, and the happy hood blue. fell down, heavy by the early morning dew. At the whispering stream, at the bubbling brook, the fishes leap up to take a look, for they are breathless over you. Still your hands, still your heart, still your face comes shining through, and all. without you. The wind circles among the trees and it bangs about the new made leaves. For it is breathless without you. And the fox chases the rabbit around and the rabbit hides. colors without you. The sky of daytime dies away, and all the earthly things they stop to play. For we are all breathless without you. I listen to my Georgia and bones shining through, and all the morning glows anew. Steal your soul, steal your mind, but steal the fire of a love is true, and I am a breathless without. Cave met een Young Gut orgeltje en met zijn Bad Seeds. Breathless, de titel van het nummer dat hij zong. En vandaag wordt hij 54 jaar, Nick Cave, Breathless dus. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 op Radio 2... weer een nieuwe aflevering van Spekers met Koppen. En dit keer bezoek uit het buitenland. Daar waar het gaat om de muzikale gast Genesee zal er zijn. Roses hoor je nu van haar uit 1975. She never had too much of money Friendly strangers were all she knew. Nobody ever came to call but you. I would not say she isn't happy, though the eyes of a fool will make her blue. Nobody's ever seen the tears, it's true. I guess nobody wanted to. We'll have a celebration, ice cream and candy cakes. She's very young to go so far away. And then there'll be the paper black and white to say we're through. Nobody ever loved me quite like you. I guess nobody wants. gentle stranger passing through. On Sundays and holidays, I'll take her far away. We never tried to save the love we knew. I guess nobody dat. Uit 1975 hoorde de stem van Janet is het nummer Roses en Genesee. En haar stem is ook aanstaande zaterdag via Radio 2 Toren. Je kan er ook gaan bekijken in Utrecht, eh, Café de Florin. Daar treedt ze op bij het programma Spekers met Koppen. Vanavond op Nederland 1 om half negen het vierde deel van de tv-serie Overspel. En er hoort deze melodie bij. Hiermee beginnen ze altijd. Smokey Robinson and the Miracles. And you had the tracks of my tears. seeming like I'm having fun. Although she may be cute, she's just a substitute you're the permanent. uit de And mm, the Miracles. Muziek uit de Motown garage zou je kunnen zeggen. Uit de Motown archief in ieder geval. Smokey Robinson en The Miracles. Je hoorde ze met eh, the Tracks of My Tears. En het is het eh, begin, de begintune van de tv-serie. De psychologische thriller zo moet ik het eigenlijk zeggen, van Overspel... waarvan je vanavond om half negen op Nederland 1 het vierde deel kunt gaan bekijken. Op de televisie VARA Nederland 1 dus. Dit was het dan weer. Vanaf twee uur heb je kunnen luisteren naar De Nacht Anders bij de VARA op Radio 1. En meer VARA straks om 11 uur met Felix Meurders, de gids.fm. Maar er is nog veel meer op deze zender natuurlijk te beleven. Je krijgt voorafgaand aan de gids.fm Prem en Goedemorgen Nederland... En zo dadelijk vanaf 6 uur tot half 10 het Radio 1 Journaal met Lara Renze en Marcel Oosten. De site van De Nacht het Anders. Daarop vind je getrouwen de playlist. Maar de playlist die verscheen hier meteen na deze uitzending eh, op de site. Daar gaan nog een paar uurtjes overheen. In ieder geval in de loop van de dag, uh, loop van de avond... zal de playlist op de site verschenen. Goed, de Weerman hebben ons eh, een mooie nazomer eh, beloofd. Daar komt hij eindelijk aan. Ik zou zeggen, ga er lekker van genieten. En we spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht Ging Anders. Hier bij de Vader op Radio 1. Een mooie donderdag in ieder geval. En tot volgende week. Hoi.